Een motor kwam naast hun auto rijden, daarna werd een bom tegen een autoruit geplakt. De beide aanslagen, bij beide aanslagen wisten de daders te ontkomen. De Iraanse staatstelevisie zegt dat Israël erachter zit. Israël en veel andere landen denken dat Iran atoomwapens maakt. Al twee keer eerder werden Iraanse atoomspecialisten door onbekenden vermoord. Het aantal land- en tuinbouwbedrijven is dit jaar minder afgenomen dan in andere jaren. Dat blijkt uit CBS-cijfers. In april waren er 72.000 van dit soort bedrijven, 1% minder dan een jaar eerder. Zo'n kleine afname is sinds 1993 niet meer voorgekomen. Volgens het CBS heeft het vooral te maken met de moeite die boeren moeten doen om hun bedrijf te verkopen. Door de economische crisis raken de boeren die willen stoppen hun bedrijf heel moeilijk kwijt. Vooral in Zuid-Holland werden veel minder land- en tuinbouwbedrijven verkocht. De politie van Utrecht zoekt twee mannen die gisteravond op een wel erg brutale manier een inbraak hebben gepleegd. Een echtpaar zat gisteren op de bank tv te kijken toen een ruit werd ingegooid. Twee mannen sprongen naar binnen en gristen de tv voor hun ogen weg. Ze verdwenen op een scooter. De bewoner wilde via de voordeur achter hen aangaan, maar die wilde niet meer open. De dieven hadden de deur met een touw vastgemaakt aan een geparkeerde auto. In Noordlaren wordt vanavond de eerste marathon op natuurijs van dit seizoen gereden. Ook Veenoord, Gramsbergen en Haaksbergen waren in de race, maar de KNSB koos voor ijsvereniging De Hondsrug in Noordlaren. Vanavond om 6 uur gaan eerst de vrouwen het ijs op, om 7 uur zijn de mannen aan de beurt.